Uur. ze met het NOS-journaal. Zo'n van de weg naar Bagdad, melden de Verenigde Naties. De vluchtelingen zijn bang voor strijders van terreurgroep Islamitische Staat. Die de Ramadi dit weekend na dagen van zware gevechten. De VN en andere hulporganisaties bieden noodhulp en zetten tijdelijke tentenkampen op voor de vluchtelingen. Voor veel mensen is het de tweede keer dat ze Ramadi verlaten uit angst voor IS. In april sloegen zo'n 100.000 inwoners op de vlucht toen de terreurgroep naderde. Veel mensen keerden daarna naar de stad terug. Minister Koenders maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen in Macedonië. Op een vergadering van Europese ministers van Buitenlandse Zaken vroeg hij aandacht voor de situatie in het Balkanland. Duizenden Macedoniërs gaan al wekenlang de straat op om te demonstreren tegen de regering. En vorige week kwam het in het noorden van het land tot gevechten tussen de politie en een groep etnische Albanezen. Koenders noemt het van het uiterste belang dat de rust terugkeert. Hij vindt dat Macedonië daar samen met Brussel en de OVSE voor moet zorgen. Een bekende tekenaar van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo stapt op. Renan Luzier zegt dat de actualiteit hem niet meer kan boeien. De cartoonist ontsnapte in januari aan de terreuraanslag op het tijdschrift... doordat hij die bewuste dag te laat was. Tien van zijn collega's werden doodgeschoten. Na de aanslag tekende Luzier de wijdverbreide cartoon van een huilende profeet Mohammed... die een bordje vasthoudt met de tekst Je suis Charlie. Hij zegt dat sindsdien elke pennenstreek een marteling is geweest dan nog het weer vanuit het westen klaart de top, maar er valt ook een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Komende dag blijft het af en toe regenen.